Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft nooit een verzoek gehad om Black Friday te verbieden. Dat zegt een woordvoerder na uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Volgens hem hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad samen om een verbod gevraagd. Maar volgens het kabinet ligt dat dus anders, ook omdat het juridisch lastig zou zijn. Het koopjesfestijn leidde dit weekend tot grote drukte in winkelstraten. En bij die drukte in de winkelstraten is het vooral belangrijk om iets te doen aan de toeloop van Belgische dagjesmensen. Dat zegt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Belgen komen naar Nederland omdat veel winkels in België nog dicht zijn. Dat is vooral merkbaar in steden als Eindhoven, Breda en Maastricht, zegt Bruls. Het was dit weekend soms zo druk in binnensteden dat winkels eerder moesten sluiten. Bruls verwacht dat het komende weekend druk zal blijven vanwege de kerst. Morgen praten burgemeesters met het kabinet over mogelijke maatregelen. Formule 1-coureur Romain Grosjean maakt het naar omstandigheden goed... na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. Dat laat de Fransman weten via een video op Instagram. Hij zal de komende nacht nog in het ziekenhuis doorbrengen. In de crash veroorzaakte een enorme explosie en vuurzee... maar de coureur hield er alleen lichte brandwonden aan zijn handen aan over. De Grand Prix van Bahrein werd gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen werd tweede. En in de eredivisie heeft PSV vanavond thuis met moeite van Sparta gewonnen. Het werd 1-0 in Eindhoven. AZ behaalde eerder op de avond de vierde achtereenvolgende overwinning. De Alkmaarders wonnen de uitwedstrijd tegen Heracles met 2-1. Andere uitslagen van vandaag. Feyenoord-Utrecht 1-1, Groningen-Willem 2-1-0 en Vitesse won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Het weer nog. Vannacht ligt de temperatuur op veel plaatsen rond of iets onder het vriespunt.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 Nou, dat, eh, dat doen we zeker samen met Curtis. Maar we gaan in ondertussen eens luisteren naar, een, naar deze track Chasing the Rain. Dan nummer 3. Delicate Dimension van Shita. En Chita is een Nederlander. Heeft eh, jarenlang gewerkt bij het eh, Scandinavische album label. Zo moet ik het zeggen. Label, label. Ja, het is een beetje weggezakt allemaal. We hebben zo weinig labels meer. Maar het label van eh, Scandinavië op het gebied van New Age muziek heet Phoenix Muziek. En daar heeft Sita jarenlang gewerkt en ook verschillende albums bij dit album uitgebracht. Hij woont, dacht ik, in de buurt van eh, Den Heek. Um, eens even kijken. Asher Queen natuurlijk met Sun, Sorrow, Flowers, Moon. En ehm, dan hebben we nog wat werkjes van Ark eh, Arc Music. Eh, hoewel het daar niet meer te koop is. Maar een van zo'n werkje is Slim Ali en de Holy Boys. En het album heet uh, eh, 70 Pop. Um, ja, dat is wel grappig. Het is uh, eh, A Sing of a Happy Song. Nou, daar gaan we dan ook allemaal naar luisteren. Natuurlijk ook eh, wat actuele werkers van het label Art Music. Wat dan wel weer te koop is bij dit label. Goed, we sluiten af met Catherine K En met haar track The Silver of a Moon. Zou de maan eigenlijk schijnen vanavond?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 So fine, full of delight. Something that never tiring. Coughing with the time. got to be always think peace, harmony, always swimming the free from falling, cooling the fire that has been burning. Sing happy songs, sing lovely songs, sing happy songs, sing lovely songs.